4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. aanwezigheid in Syrië ze op. President Obama stuurt 250 extra militairen om Syrische rebellen te helpen in hun strijd tegen terreurgroep IS. Het is nog onduidelijk om wat voor militairen het gaat. Er zijn al 50 Amerikanen in Syrië die bij speciale eenheden horen. Dit weekend benadrukte Obama nog eens dat hij tegen het sturen van grondtroepen is. Hij geeft later vandaag een toelichting in Hannover, waar hij zijn reis door Europa afsluit. In die Duitse stad is vandaag een mini-top waar de bestrijding van IS op de agenda staat. In Jemen hebben regeringsmilitairen met hulp van bondgenoten de havenstad Mukalla heroverd. De stad was er sinds ruim een jaar een bolwerk van Al-Qaeda op het Arabische Schiereiland. De stad werd de hele dag gebombardeerd door gevechtsvliegtuigen van het bondgenootschap. Volgens de inwoners van Mukalla zijn daarbij 30 Al-Qaeda-strijders gedood en de rest is er vandoor gegaan. Mukalla was het hart van een mini-staatje dat door Al-Qaeda was gesticht aan de kust van Jemen. De extremistische beweging verdiende veel geld met het heffen van invoerrechten in de haven. Een Nederlanders onderzoeksteam vertrekt vandaag naar Oeganda om te zoeken naar Sofia Koetsier. De 22-jarige studenten verdween in oktober tijdens een trektocht langs de Nijl. Volgens de lokale politie is in het water gevallen en slachtoffer geworden van wilde dieren. Maar volgens het Nederlandse speurteam zijn er ook andere scenario's denkbaar. De ouders van Sofia hebben geld ingezameld om die te laten onderzoeken. Ze hebben nog hoop dat hun dochter leeft. Hetzelfde speurteam zocht eerder in Panama naar de vermiste Chris en Lisanne. Het weer, opklaringen, maar ook een enkele bui. Het koelt af naar 4 graden aan zee tot plaatselijk rond het vriespunt in het binnenland.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 morgen zon. Try, try, try.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 moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa.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 the courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said.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 还是。